9 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Heel Nederland moet voorlopig geen handen schudden... en in Brabant moeten mensen in ieder geval de komende zeven dagen... waar mogelijk thuiswerken. Premier Rutte zei op een persconferentie dat deze maatregelen helpen... om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Hij zei erbij dat Nederland nog wel altijd in de eerste fase van de uitbraak zit. Het Italiaans Olympisch Comité wil alle sporten op alle niveaus in het hele land tot 3 april stilleggen vanwege het coronavirus. Het comité vraagt vanavond nog aan de regering in Rome om dat voorstel goed te keuren. Ondertussen is er vanavond toch nog gevoetbald in de Serie A, de hoogste Italiaanse competitie. Verhuursite Airbnb mag niet tegelijkertijd servicekosten rekenen aan zowel huurders als verhuurders. Volgens de kantonrechter werkt dat belangenverstrengeling in de hand. Airbnb zegt alleen een service aan te bieden in plaats van te bemiddelen, maar de rechter gaat daar niet in mee. Met deze uitspraak zouden alle ruim een miljoen Nederlandse Airbnb-gebruikers geld terug kunnen eisen. Maar daarvoor moet iedereen wel zelf in actie komen. In de buurt van Beeldhoven is gisteren een rijdende trein bekogeld. Waarmee en door wie is onduidelijk. Niemand raakte gewond, maar in een van de treinramen zit een groot gat. Een passagier die er vlakbij zat is erg geschrokken... en zegt tegen het AD dat het mogelijk een luchtbuks was. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben vandaag hun laatste taak uitgevoerd als voorwaardige leden van het Britse Koningshuis. Ze waren in de Londense Westminster Abbey bij een dienst vanwege Commonwealth Day, de dag waarop het Britse gemene best wordt gevierd. Harry en Meghan kondigden in januari aan dat ze een stap terug doen in het Britse Koningshuis en deels verhuizen naar Canada. Het stel wil een leven leiden dat minder in de schijnwerper staat. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Vannacht nat met minima rond 5 graden. Morgen tot in de middag grijs en nat. Daarna wat droger.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 Vengo de la tierra del fuego. Ten cuidado cuando llamas mi nombre. change. afgelopen week een lijstje van eh, Pim Bergkamp onder mijn eh, snuffert. Eh, van allerlei singles die uitgebracht waren in 1985. En ineens zag ik tot mijn grote vreugde dat ook deze single uit 1985 is gekomen. Namelijk Arcadia met The Flame. En Arcadia was eigenlijk min of meer een verbastering van Duran Duran. Oftewel, de twee andere leden, Andy en Roger Taylor, die deden even niet mee. En het was ook een periode dat de heren een eh, beetje een akkefietje hadden met hun platenmaatschappij. En eh, dat was de reden dat ze toen op een gegeven moment onder de naam Arcadia wat eh, nummers uitbrachten. The Flame heeft niks gedaan, die andere Election Day des te meer. En bovendien was dat ja, ook heel erg fijn in die clip, te zien die vingerwijzing. Want je zag op een gegeven moment in de clip John Taylor met zo'n uh, met perkamentje met contract en een ganzenveer. En die liet hij zien aan Nick Rhodes. En dat was eigenlijk een beetje de toespeling van het conflict waar de heren op dat moment zaten. En 1985 is natuurlijk en alles heeft dat te maken met dit. ik eh, zit er eh, eh, dubbel en dwars... kom het <laughs> haast niet uit. Dubbel en dwarsverbanden overal met dat jaar 1985. Want voorafgaand aan het voorgaande uur had ik Fabiana Dammers nog gedraaid voor negenen. Wat heeft die met 1985 te maken? Nou, zij is van 1985. Ze is namelijk geboren. En ja, zoals jullie weten is het 35 jaar geleden dat de Grand Prix hier voor het laatst is geweest. En dat is ook precies de leeftijd van Fabiana Dammers. Wat eh, wil ik eh, daarmee zeggen? Let op de muzikale aanloop op mijn Facebook profiel. Want Fabiana Dammers gaat erin voorkomen. En dat heeft dus eh, met de link 1985 te maken. Geen nummers uit 1985 van Fabiana Dammers, want daar is ze veel te jong voor. Maar wel, uh, zij zelf natuurlijk. Ehm, dan nog iets met Arcadia, want ik zei al, het is een voormalig clubje van Duran Duran geweest. In Jacques Oftewel Jacob die Edwards vroeg net eh, tegen mij van, eh, of vroeg aan mij van, hoe zit dat nou? Er is toch ook nog een Bondfilm film eh, gemaakt in 1985? Jazeker. A View to a Kill. En dan hebben we het over Bond. En dan hebben we het natuurlijk ook meteen over Jacob D. Edwards. Want ja, Bond is natuurlijk net als Koper een veel voorkomende naam in, de in het dorp Volendam. Behalve Koper dan, ja dat is vergelijkbaar zeg ik dan altijd maar met eh, het dorp Zandvoort. Dus wat Bond in Volendam is, is Koper in Zandvoort. Zo moet je het ongeveer zien. Dus eh, straks gaat eh, Jacob D. Edward weer spelen. joh, ik zit, <laughs> lijkt wel een beetje zitten te raaskal op, dit moment. Maar goed, we gaan gewoon zo dadelijk verder met, met Jacob D. Edward. en dan gaan we gewoon nog twee nummers van hem luisteren. Mirror Mirror is straks het nummer waar hij mee gaat beginnen. Maar eh, we hebben nog eh, twee nummers eh, die ik eerst nog even aan je wil laten horen. Eén is een vrij recent nummer. dat is, nou ja, vrij recent. Ja, vrij recent. want hij heeft, afgelopen jaar heeft hij een EP uitgebracht. Alaska Pollock. Niet verwarren met dat andere Alaska. Want dit is een Alaska met een K. En de andere band is Alaska met een C dat is ook weer gerelateerd aan Jacob D. Edward. Want eh, Frank Bond, de frontman van Alaska, is ook de trekker van NH Pop. Eh, en eh, dan mag jij het ook nog even invullen. Je zit nu toch achter de microfoon, want jij ja, je zit er toch bij. Dus, want jij doet daarin mee, als het goed is, toch? Ja, ja, ja. Ehm, en wat, wat houdt het precies in? Ehm, nou, het is dus een ehm, soort van organisatie van allerlei verschillende um, poporganisaties in Noord-Holland. Mm -hmm. En die hebben de locaties. En eh, wij krijgen de, de acts, dus de master acts, waar ik dus bij zit. Die krijgen ehm, lessen, masterclasses van mensen uit de industrie. Nou, dan zit je wel goed, denk ik. Ja, en ik krijg, ehm, eh, elke artiest krijgt, wordt op sleeptouw genomen door een ehm, bekende popact. Ja, ja. Eh, nou zag ik staan Kevin Stunnenberg, Jorik van Noorden doet ook mee. Nou, dat is ook geen onbekende, hè, want het muziek wereldje is erg klein. Ja, ja. Want eh, ik weet dat eh, Jorik nu bezig is met een eh, tournee over het werk van Bob Dylan. En daar zit Paul Bond, de broer van Frank, weer bij. En Wouter Tol ook van Dandelion. Die doen in, dat begeleidingsbandje van Jorik van Noorden. Waarom kom ik erop? Heeft alles dus te maken met Alaska. Want dat was de insteek. Zo zijn we eerst weer eventjes naar NH Pop op sleeptouw gekomen. En dan gaan we weer terug naar Alaska Polok, Want dat is het nummer wat ik klaar heb staan. En dat nummer dat heet Awake. En dat ga je nu horen. your narrow mind expose will lie. Not a chance you will get what is Ze heette Lizzie's Lion. En ja, het nummer dat heet Ramble. Het is eh, bijna tien voor half eh, tien. En het is dus weer hoog tijd om eh, te gaan kijken op de plaats waar Jacob D. Edward klaar staat En hij gaat mirror, mirror. En ik denk dat het een weerspiegeling is van alles in het leven. Ehm, klopt dat een beetje? is dat een beetje zo? het gaat meer over de social media, zeg maar. Het ah, over het beeld. Heel het, beeld het beeld. Ik eh, ben heel nieuwsgierig eh, naar, eh, naar hoe dat nummer in werkelijkheid gaat klinken. your face just like your Venus. Your true beauty's still inside an empty canvas you're afraid of, and face you to hide. I called your name since you were little, dressed you up in pretty rags, showed you pictures of how to do it. Mine is willing, but the skin still sad. No, oh, the skin still sags. Mirror, mirror, mortal enemy.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 Oh, mirror, mirror, mortal enemy, that empty gaze that craves the past and those pale cheeks that once were rosy. You're deaf to all the voices in your head. Used to be so beautiful. So natural alive this cruel world has gotten the best of you. Your innocence, your innocence has died. Oh, and mirror, mirror, mortal enemy, that empty gaze that craves the past, and those pale cheeks that once were rosy. You're deaf to all the voices in your head. over sociale media gesproken. Je bent niet de enige die een nummer over de sociale media hebt geschreven. Colin Hoeven ging je al voor met het nummer Addicted. Dus eh, het, eh, het, speelt wel in de muziekring. Ja, zeker weten. Het is um, <clears throat> ja, of het allemaal plastic is, eh, de contacten, en of het allemaal echt is. Ehm, en dat je er ook verslaafd aan kan raken. daar gaat het nummer van Colin dan weer over. Goed, het laatste nummer van vanavond in dit blokje van twee is Tempest. Allemaal Jacob D. Edward. Every quiet night is an by a raging storm the songs of love that settle and flutter through your mind. I can hear those sultry sounds, my ears are open wide. I'm doe eyed once again. the night. In the morning, you begin to see what has been blinded from your eyes. All this beauty, all this fear. Oh, and it's frightening, but it's worth it for I can see now, I can feel I can love again. Ah, but the sounds, how they scream, they blind me as they sound. Ground, there's no place for me back in the silence of the night. Don't just sing me the song of the siren. Don't you hide in faceless skies. Sing to me sweet songs of summer. Lay your head right by my side. Just the songs, how they scream. They blind me as stick around. There's no place for me back in a Jacob D. Edward eh, vanuit Volendam. Uh, we gaan eh, weer even wat muziek van het lijstje draaien. Benedict, When We're Young en daarachter Newland met Just Like Bowie. my parents sleeping naked with their This is the last time I will come. I try to tell you something now, so I know who you are, where you are when we were young. This is the last time I will come. I try to tell you something twice to make sure. Just Like Bowie. Nou, eh, jij had nog een eh, aardig, eh, aardig wat verhalen over Bowie. Is het een van je muzikale voorbeelden eigenlijk? Bowie, zeker ja? weten. Ja. ik vind hem ontzettend uiteraard. Gewoon, ik vind hem geweldig. Omdat hij ook constant iets anders ging doen in de muziek. En een andere persona ja, aannam. Ziggy Stardust, dat was één van eh, zijn eh, uitingen. En eh, nou, ik weet niet of hij nog een uiting had. Hunky Dory, The ja, White Duke. ja, nou ja, goed. Ziggy Stardust is naar mijn idee de meest bekende. Maar goed, als je een dolgewinnende muzikus bent... dan weet je natuurlijk veel meer dan ik. Of je moet Leo Blokhuis heten. Dan weet je heel <laughs> veel. En dat, eh, ik ben maar een amateur Leo Blokhuis. Dus eh, met alle respect eh, naar Leo toe. Die weet veel meer. En dan hebben we natuurlijk ook nog de grote opstanders en Gerard Dekdom. Want dat zijn ook wandelende die als het over muziek gaat. Ehm, maar jij, jij zei van ja... Ehm, want hij heeft ook Heroes. Die heeft hij in Duits en in het Engels opgenomen. Maar ik hoorde van jou ook in het Frans. Ook in het Frans, ja. ja. <laughs> ja, maar wat, eh, wat, eh, hoe, hoe ben, jij, ben jij die versie ergens tegengekomen? Nou, er was laatst een film uitgekomen, Jojo Rabbit. En in de ah. soundtrack zit de Duitse versie. Eh, dat is dus een soort van een plaatje apart. Ja, Waarin alle versies staan. In alle talen. Dat heeft me ook een idee gegeven voor voor eigen muziek ook. Ja, ja, ja, ja. Dus je kijkt een beetje de kunst af van, eh, van David Bowie zelf. Nou, dus Praat je daar nou ook over met, eh, met eh, de mensen van NH Pop of Sleeptouw? Is dat, is dat ook wel een leuke casus die jullie dan op dat moment bespreken? Of, Uiteraard. het, gaat altijd, het gaat eigenlijk, want die mensen weten ontzettend veel. Ja. Het zijn gewoon ja, het zijn grote, grote jongens in de muziekindustrie. Die weten heel veel, weten die er vanaf. Dus die beantwoorden gewoon brandende vragen. Ja, dus en, eh, eh, zeggen ze dan ook eh, bijvoorbeeld, dat moet je niet doen of wel doen of wat dan ook. Ja, leuk. dat is altijd heel constructief, weet je. Het is een beetje van hun beeld erop altijd. Ah, oké, oké. Nou goed, we gaan zo nog, nog even verder daarover praten. Eerst weer even muziek. Het stevige gedeelte in deze, deze show. nou, show, uitzending. Het Alternative FM is geen show. Alternative FM is eh, serious shit, om het dan maar zo te zeggen. Eh, Glasswolf, de tweede Zwolse band. Want eh, ik dacht, ik had toch nog een Zwolse band. Die zou, zou, ik bijna vergeten zijn op het lijstje. En dat is Glasswolf, uh, voortgekomen uit uh, Aspen Jams. Dat was een beetje de lichtere variant. En op een gegeven moment zijn deze mensen... Het is net Duran Duran. Onder een andere naam verder gegaan. En <laughs> Eigenlijk eh, is dit gewoon eh, het ding wat ze echt eh, willen doen. Ze komen ook uit Zwolle. En het, de, de, single die ze al een tijdje hebben uitgebracht is Blown Apart. En die ga je nu begon de mailbox eh, te klepperen in eh, de zin van... Eh, wij zijn een, dames, een dames metal band of een stevige damesbandje. En we hebben nog wat te vertellen. Dan ben je bij mij aan het goede adres. Want dames die rock and roll doen, dat vind ik natuurlijk altijd wel een... er zit er ook nog eentje in de NH-pop op sleeptouw. En dan zeg jij natuurlijk... New Riot Pill. Ja, Lilith. ja, Lilith. Maar eh, ze zijn nu eh, overgegaan naar een andere naam. Oh, New, Riot, Bill heet het eh, nu. Aha, kijk aan. deze band heet trouwens Mainstone. The Road heet het nummer. Ehm, goed, ehm, ja, we hebben het daarover. Maar bijvoorbeeld, hoe zit, staat het met jouw eigen plannen? Want je hebt vandaag zes nummers laten horen. gaan die ook nog het levenslicht zien? Of heb je meer materiaal eh, wat, je, wat je al hebt. En uh, eh, daar moet natuurlijk over gesproken worden, neem ik aan. De Lover's Regret, die eh, staat nog op de planning. En Tempest, als goed is. Oh, dat zijn de... Ja, oké. wat zei je ook alweer? Lover's Regret en Tempest. Oké, ja, ja, dat zijn inderdaad de, de nummers die je gespeeld hebt. De, de, dat was het tweede nummer, was Lover's Regret. En Tempest was het laatste nummer. Nee, maar het is ook het eerste liedje dat ik ooit geschreven heb. Wat, welk nummer? Love's the Regret? Is dat je eerste? Ja. Eh, hoe eh, heb je dat eh, nummer weer wereldkundig gemaakt? Pop, man. ik heb een liedje geschreven. Wat, zoiets? Nee, ik ben het bij de talentenjacht van mijn middelbare school. liet ik het horen aan een van de muziekleraren. Want mijn, mijn, vader zei eigenlijk altijd dat ik niet de podium op moest klimmen. Wat ik mezelf voor gek zou zetten een beetje. Ja, ja, ja. En toen ben ik maar naar het muzieklokaal gegaan. Ja. En de muziekleraar was onder de indruk. Zo is het een beetje begonnen. De, zo heeft Roy de set me een beetje opgepikt. Ja. Om eh, naar de Songwriters Guild te komen eigenlijk. Eh, Roy. Roy de Smet. Ja, die was die laatste ook als het goed is. Eh, Roy is nog niet geweest. Die moeten we nog eens een keer... Oh, ja? ja, die moeten we nog eens een keer... misschien zit hij stiekem te luisteren. En, ja, heel veel heel verbaasd te kijken. Ja, ja, is nog een omissie mijnerzijds. Dus die, moet nog, die moet nog eens een keer hier langskomen. Want die maakt ook, ook hele leuke dingen. Want eh, van hem heb ik ook nog iets eh, in 2018 heb ik dat eh, gekregen. hij heeft de EP's uh, uitgegeven? Ja, hij heeft wat, wat gedaan. dat vond ik wel grappig. dat zijn Suarez in HD. Ja, geweldig nummer. dat vind ik een mooi nummer. En dat was eigenlijk een beetje een zinspeling over het voetballen en noem maar op. Daar zat eh, wel een, ook een, een wat, eh, wat extra laag zat er een beetje in. Eh, hè, want, het gaat het over de writer's block. Dus ja, nou de die in de hoek staat. Oh, nou, dat, dat, dat, dat haal, heb ik er dan wat minder uit gehaald. Ik had, dacht meer dat voetbal uh, een onderdeel vormt voor de entertainment... en dat dat zo'n leeg bestaan is. Zoiets heb ik er eigenlijk meer of meer achter gezocht. Maar Oké, dat is mijn... Dat is ook een eh, mooie lezing. We zeggen altijd in de literatuur, author is dead. Dus, <laughs> eh, ja, goed. Heb ik, dat heb ik eigenlijk al een beetje uit de, uit de song gehaald. Maar goed, eh, als Roy zit te luisteren... dan mag je dat even in de messenger... mag je dat even wereldkundig maken... dat dat absoluut niet het geval is. En dan mag je echt uitleg geven over hoe dat, hoe dat dan wel zit. het is wel een goed idee om hem eens een keer volgende week... nog eventjes er weer bij te pakken. Dus dat moet ik wel onthouden. En ik ben slecht in onthouden. Dus ik pin me er niet op vast. Misschien dat hij dan als reminder... hey joh, het is donderdag. Je mag me weer draaien. Dat, <laughs> dat zou kunnen natuurlijk, ja. Denk je eraan, weet je. Eh, met een smiley of zo, weet je. Dus uh, dan zal ik er wel aan denken. Ehm, maar goed, jij bent eh, nog bezig in de planning... als het gaat om, uh, om materiaal uit te brengen. Ehm, EP. Werkt eh, dat voor jou, denk je, het beste? Of ehm, als je meer hebt, eh, maar dan moet het allemaal aanknopingspunten zijn... en moet een eh, verhaal zijn, dan kan het een album zijn. Ja, een album is natuurlijk het mooiste wat er is. Alleen ehm, voor het begin van een muzikale carrière is denk ik het verkoopbaarste is een EP. Dus ja. daar, daar werk je een beetje naartoe. Ja. Want je geeft een aantal singles uit. Ja je zet die allemaal op de EP. Dat zijn nummers die mensen kennen. En dan nog een paar erbij. dan dat werkt op dit moment het beste in de markt. Zeggen ze dat ook bij een haap op? Eh, ja, soms gaat het wel over de commerciële kant van het verhaal. <laughs> ja, ja, dat lijkt me ook. Want het zijn mannen en eh, vrouwen uit de industrie natuurlijk. Hè? En die weten een beetje hoe het werkt. Toch? Of niet? Ja, zeker weten. Maar de muzikanten zullen het je ook vertellen. <laughs> <laughs> ja, logisch. Ehm, doe jij zelf nog iets eh, aan een opleiding of wat dan ook? Ik studeer Engelse taal en cultuur. Kijk, kijk. Dus er zit er wel degelijk iets van een ondergrondje in. Ja, ja, ik heb Romance bijvoorbeeld geschreven over een, eh, een middeleeuws verhaal van de ridders van de ronde tafel. Ah. Eh, Sir Gawain in The Green Knight. Ah, dus daar zit een beetje, eigenlijk een beetje de laag eh, in verwerkt. Als het ja, het romanticisme met een grote, grote R. Ja. De romantiek in de middeleeuwen was natuurlijk totaal anders dan eh, het nu. Toen hadden we geen sociale media, maar hakten ze elkaar eh, eigenlijk eerder eh, de hersens in. Uh, ja, om gaan we, dat gaan over de ridders, hè? de <laughs> ehm, ja. de um, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dat, dat ben je dat idee. Goed, optreders. Wanneer komen ze? Ik sta bij Walkabout Music in Edam. Ja. als het goed is, over twee weken de PX Recordings in Volendam. En Dublin Calling. Aha, dus dat zijn eh, de eerstvolgende optredens. Ik vond het leuk dat je hier geweest bent. Nou, eh, thanks for having me. Ja, en eh, als de EP er is, dan kom je maar weer fijn terug. Yes, hopelijk wel. Ja, goed. Dat was hem, Jacob die Edward. Wij nog even hier langzaam afsluiten met het programma. Dit is er ook eentje die we, die we graag onder de aandacht brengen en houden. Hier is Metal Lake en Blood Crawls. Deze doet eh, toch weer een beetje denken aan eh, de stijl... Eh, zoals ik hem ook in 2018 heb meegemaakt van... Dead Man on the Payroll van Meadow Lake. dit nummer doet, doet daar toch ook wel weer een beetje aan denken. Blood Cross, band komt uit Groningen. En ze hebben natuurlijk meegedaan aan een van die, van die dingen rondom Noorderslag. Ik geloof dat zij wat meer in de, de kroegen en cafés en de kleine zaaltjes hebben gestaan. Want dat is altijd het eh, moment in januari. Dat is een beetje de aftrap eh, van, eh, van alles. maar dan moet je ook wel wat te betekenen hebben in, in de muziek. meestal komen ze dan een beetje bovendrijven in poprondes en dat soort zaken. En als ik het dan toch over poprondes heb... dan doet mij dat denken aan een programma op zaterdagmiddag. Niet hier. Bij de Stichting Zandvoortse Omroep. Namelijk Omroep Zuidplas, want die doet dat ook. Eh, tussen 12 en 2 hebben zij een eh, programma Zwaardvis eh, genaamd. Willem de Waard presenteert dat programma. En die doet daar heel veel mee met poprondes. En daar zat ik afgelopen zaterdag ook weer naar te luisteren. En vervolgens had Willem met, met een van de mensen uit de muziek eventjes gesprek. Pepijn van der Kooi. En hij is een van de twee van Allison's Vol. En dan is dat weer een heel mooi bruggetje naar de afsluiting van deze Alternative FM. Dus ben ik Willem eh, de Waard eh, zeker dankbaar voor het feit dat hij, dat, eh, dat hij daarmee aangekomen is. En Allison's Fall, die hebben in november van, van afgelopen jaar hebben ze iets uitgebracht. En dat hebben ze in een EP. De EP heet Kill Switch. En daar hebben ze een nummer van ja, min of meer naar voren geschoven. Dat nummer dat heet Gambling Man. Nou, dat is eh, denk ik ook eh, als we een beetje richting de Duitse Grand Prix eh, gaan... kan dat voor heel veel gokwerk gaan komen. Want ja, welke banden moeten we gebruiken met al die kombochten die er tegenwoordig in zitten. Dus dat, dat wordt toch wel een spelletje. En Gambling Man is dus de single van deze band. En daar sluiten we deze alternatieve FM mee af... Volgende week hebben we ook weer een uitzending. Ik eh, ben even kwijt wie dat en wat er dan gaat gebeuren. Hoor ik eigenlijk wel te weten, maar eh, helaas, pindakaas doen we niet. En eh, dit is dat nummer van, van hun. Tot volgende week, dag. He Met her during happy hour, work in the state. They suck him up, she was still in his head.